Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Bij het busongeluk in Zwitserland zijn zeven Nederlandse kinderen omgekomen. Dat is bekendgemaakt op de persconferentie in Sion. Ook zijn er drie Nederlandse kinderen gewond geraakt. Over de identiteit van de kinderen is nog niets bekend. Er zijn in totaal zes volwassenen omgekomen en 22 kinderen, van wie de meeste uit België komen. Van de gewonden zijn er drie slecht aan toe. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Duidelijk is wel dat mensen door de klap door de bus zijn geslingerd. Uit de eerste resultaten zou blijken dat de buschauffeur niet te snel reed. Er zijn ook videobeelden van het ongeluk, die worden geanalyseerd. Minister Roosentaal van Buitenlandse Zaken sluit de Nederlandse ambassade in Syrië. Hij doet dat om veiligheidsredenen en uit protest tegen het regime van president Assad. Verdere bijzonderheden zijn nog niet bekendgemaakt. Vorige week besloot het ministerie nog om de diplomatieke post open te houden, al was de ambassadeur al wel terug in Nederland. Onder meer de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk sloten eerder al hun ambassade in Syrië. De Russische man die wordt verdacht van de moord op vastgoedmagnaat Willem Enstra is overleden. Volgens het Openbaar Ministerie heeft hij in een ziekenhuis een hersenbloeding gehad. De 47-jarige Rus werd in oktober opgepakt in Polen. Volgens OM was hij een professionele huurmoordenaar. Het DNA van de man zat onder meer op het wapen waarmee Enstra in 2004 werd doodgeschoten. Het proces tegen de Rus en twee andere verdachten zou in mei beginnen. Het provinciaal platform Minderheden in Limburg heeft een aangifte tegen ex-PVV-statenlid Cor Bosman ingetrokken. Het platform vindt dat Bosman maatschappelijk genoeg gestraft is. Het platform deed in januari aangifte tegen Bosman. In een interne e-mail noemde hij een PvdA-statenlid een stuk uitgekotst halalvlees gemaakt van Turks varken. Het weer, vanavond klaart het op en koelt het flink af. Morgen overwegend zonnig en zacht. In Limburg kan het zelfs 19 graden worden. Dit was het. Dit is Wijnand bij de ANWB. De avondspits is al voorbij. Er staat nog wel file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam.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 En op eh, bas hoorde nu John Stark, op drums DJ Mendel en op eh, bas op eh, de andere nummers van deze cd zult u Alec Martin horen. Dus het is maar een heel kleine bezetting, maar het is wel prachtige muziek dat deze Matt Charles brengt hoor. I gambled once on Moses, on dreams and faded watches on diamond studded rings made out of tin While others save their money I gave mine to my honey If I had the chance I'd do it all again Cause a train any station For any destination Is better than the thing that might have been Take care now that you're leaving But heed the river's warning for you know my love is truer than the wind and This world's a burning candle and we are only matches It makes no difference if we lose or win Cause the rain will fall and pass In rings around your lover While your lover throws her caution to the wind either way you go, you got to move along. And if you lose all that you own on account of how you wander, just remember you had much, but now it's gone. Then water in the east, water in the west, gonna rise, boy. Creeping through the weeds, and there's no stopping it now. Well, what you gonna do when the river's up to your eyes, boy? That big old sun going down Now you can keep the diamonds And I will keep the roses I've got the queen of hearts on my left arm And the reaper's on my right And the devil's on my shoulder And a ring of fire to keep me safe from harm Het is toch een bekende deun, maar eh, hij zei zelf al Ring on Fire. En als je heel goed geluisterd hebt, dan kon je dat wel een klein beetje terugvinden bij Marty Charles. Hij heeft eh, deze cd helemaal zelf voorgeschreven. Daar staan maar liefst eh, twaalf tracks op. En het is zijn debuut-cd op MCV Records 0231. Ja, een heel verhaal, maar het is gewoon zo'n klein maatschappijtje daar in Amerika. Deze heeft bij een grotere plaats mij platenmaatschappij getekend. Alan Jackson. There's satellite communications. Long distance internet relations. The world's a little faster every day. I know it's all well and good and I don't embrace it like I should but I Wouldn't want to go backwards even if I could But I still like bologna on white bread to hold me close I like my 50-inch HD plasma Feels like they just reach out and grab you 500 channels at my command I finally gave in and got a cell phone That I hardly ever seem to turn on I guess I never had that much to say on a desk I don't use it much except to check on Some old car from yesterday I kinda like that music thing You just download them And you can save about Every song that's ever been made been trying to say This digital world is okay It makes life better in a lot of ways But it can't make the smell of spring Or sunshine or lots of little things We take for granted every day on white bread now and then And the sound of a whippoorwill down a country road The grass between my toes That old sunset sinking low And a good woman's love to hold me close Yeah, baloney, a woman's love And a good cell phone I Still Think Bolonga. En ja, hij, zong al van, eh, ik ben niet zo'n moderne man, want eh, ja, al die moderne apparatuur, zoals een eh, mobiele telefoon of een draagbare computer, is aan mij niet zo besteed. En dit kreeg ik vorige week in de bus, een cd'tje van Ashley Robertson. Finished With You. Het is een single cd geworden. He used to walk green pastures, cabin on a hill. A little pond to fish from, lots of time to kill. kijk een beetje met smacht te wachten op een volledige cd van deze Ashley Robertson. Ze stuurt zomaar één of twee keer per jaar een, eh, een cd'tje op. Meestal zijn het dan singeltjes. En dan eh, in het begin van het jaar stuurt ze ook nog een keer een kalender bij. Zo van uh, best wishes for 2011, 2012 enzovoort enzovoort. En dan krijg je daar zo'n cd'tje bij. En dan denk ik bij mezelf van laat maar eens weten of jij een volledige cd hebt. Kan ik die ergens bestellen? Op Banjo was dat ook Scott Vestel. Why Don't We Just Dance? Jim Beavers heeft het geschreven voor Josh Turner. Baby, why don't we just turn that team gonna be more than enough For my two left feet and our two hearts beating Nobody's gonna see us go crazy So baby, why don't we just dance down the hall Maybe straight up the stairs, bouncing off the wall driving me crazy So baby, why don't we just dance down the hall Maybe straight up the stairs Bouncing off the wall Floating on air the whole wide world has gone crazy. So baby, why don't we just dance? And off the walls, floating on air. Oh, baby, baby, why don't we just dance? Just Turner. Hij bracht het uit op eh, MCA in 2009 alweer. Het is alweer heel wat jaartjes geleden, drie jaar, nou ja, bijna drie jaar geleden. Want deze cd kreeg ik thuis gestuurd in eh, augustus 2009, dus zeg maar eh, twee en een half jaar oud. Starting a rumor, Delbert McClinton. I'm starting a rumor about you and me. that we've been seen out doing some crazy things. They say we're tight as any two can be. I'm starting a rumor about you and me. They'll all be talking out of school about how we carry on like love just like we were meant to be I'm starting a rumor about you and me It's gonna be all over town That you're crazy about the new love that you found we heel even in Os. We hadden een uitnodiging gekregen van Bert Pijpers van Continental Records eh, labels hier in, eh, in Nederland. Die zei van, kom eens even langs, want eh, Zoe Mute staat op het podium hier in Os in het Oude Theater. Nou had ik al wat meer gehoord van die Zoe Os, want ze hadden mij ook al een cd gestuurd. Michael Sellers on bass, Ethan Lawton on mandolin. Dave Harmison on electric guitar, pedal, dobro en vocals en Zoe Newt natuurlijk acoustic guitar en vocals. geschreven door, eh, door deze darling Zoe Mute helemaal zelf. Ze heeft deze cd overigens helemaal zelf volgeschreven. Ze was net vijf jaar oud toen ze haar eerste liedje schreef. En ze zei zelf van, gisteren tegen mij tijdens het interview dat ik u later nog eens een keer zal laten horen. Toen zei ze tegen mij van ja, ik ben eigenlijk altijd een beetje een eh, eh, in mezelf gekeerde dame geweest. Want ik kan me nog herinneren dat ik vijf jaar, vijf jaar oud was en mijn eerste liedje schreef. En dat ging erover dat niemand mij echt begreep. I used to call my heart a home. The young girl's dream is a blessed, bright and shining and thought But it made me see It's the little things that mean the world to me Like your morning touch Upon my skin And your gentle kiss that wakes me up and does me in You hold me close And it's in things that mean something new A little one that looks a lot like me and you Tears fill my eyes as you kiss my cheek It's the little things that mean the world Things. Eh, Brian White door hemzelf geschreven. Heeft wel eh, hulp gehad van een eh, zekere Eric Bledsoe. Ik kreeg van de week weer een verzoekje binnen van een luisteraar. En die zei van, jij draaide vorige keer een nummer van Richard Schneider. Van de cd No Tear Left Uncried. Zou je dat nog eens een keer willen draaien? En als ik me niet vergis, is het dit nummer geweest. I'm Not Listening. All my friends telling me what to do They say I ought to stay away from you, but I'm not listening. They say you're only gonna break my heart, take my dreams and tear them all apart. I'm just not listening. I'm just not listening I'm not listening A voice inside me says leave her alone You're gonna turn around boy and she'll be gone But I'm not listening All around me I see warning signs Girl, I'm not deaf and I'm not blind I'm just not listening They say, can't you see? Don't you hear? I say, yeah, you're coming in loud and clear I'm just not listening I'm his name just not listening. Oh, I'm not listening. en Steve Warner hebben het geschreven. Hij heeft het hier eh, opgenomen in eh, Nederland in een hele kleine studio, de VJR-studio in Tilburg. Ik weet toevallig, die studio, ik ken hem tussen aanhalingstekens. En eh, het is maar een hele kleine studio. Maar eh, onder andere eh, een zekere Edwin Schimschijmer, <laughs> niet onbekend, heeft uh, grand piano gespeeld. Serge Bredewold en Marcel Visser hebben de bas bespeeld. En die Marcel Visser die bespeelde ook de akoestische elektrische gitaar en de mandoline. En die heeft u daar net ook, ook nog gehoord. Hè? Daar staat nog één nummer op wat die luisteraar ook heel graag wilde horen. En dat is een nummer wat uh, eigenlijk geschreven is door uh, Victoria Shaw. En deze Richard Schneider heeft haar een mailtje gestuurd en schreef van, wil je dat samen met mij opnemen? You can tell the way I feel Just look into these eyes The fact that we have come this far Is no surprise It's the way you hold my deze Richard Schneider eigenlijk nooit eh, grond, eh, aan de voeten aan de grond heeft gekregen in de country scene. Want hij heeft toch een, eh, een prachtige stem. Hij houdt zich nu meer bezig met bruiloften en partijen en ja, andere toch wel grote dingen hoor. Dit is Lee Bryce. Love Like Crazy. Geschreven door Doug Johnson. They started out to know love's about. They've been together 58 years now. That's crazy. He brought home 67 bucks a week Bought a little two-bedroom house on Maple Street she blessed him with six more mouths to feed. Now that's crazy. Just ask him how. lonely times I guess I wie dit is. Willie Nelson met Always On My Mind. Ja, ik doe het dan toch maar weer even. Hè? Eh, er is ook weer net een nieuwe cd uitgekomen. Picking On. Dat is zo'n serie waarin eh, ze krijgen Picking On eh, de Beatles, Picking On the Stones, Picking On the. Nou, noem maar op. Het zijn gewoon een aantal onbekend, nou wel bekende uh, bluegrass uh, artiesten. Maar ze maken zich niet bekend. Ze spelen eigenlijk een beetje anoniem allerlei soorten muziek. Zo is er ook een cd uitgekomen met Picking On Willie Nelson.